Via Telegram riep het stadsbestuur inwoners op om veilige plekken op te zoeken. Volgens de autoriteiten wordt de stad onder vuur genomen door Russische drones. Persbureau Reuters meldt op basis van een getuige dat explosies en luchtafweergeschut te horen waren. Gisteren waren er aanvallen met tientallen raketten. Veel Oekraïnse regio's kampen daardoor opnieuw met stroomuitval. Volgens president Zelensky is de situatie vooral moeilijk rond de steden Kiev, Lviv, Odessa en Gerson. De overleden Braziliaanse voetballegende Pelé wordt maandag herdacht met een waken en een dag later is de uitvaart. De herdenkingsdienst is in het stadion van de club Santos waar hij vrijwel zijn hele loopbaan speelde. De regering van Jair Bolsonaro, die nog een aantal dagen president van Brazilië is... heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Pelé werd overleed donderdag op 82-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. De spits werd drie keer wereldkampioen met Brazilië... en hij schreef tijdens zijn loopbaan meer dan 40 titels op zijn naam. De FIFA riep hem uit tot voetballer van de eeuw. Een titel die hij wel moest delen met Diego Maradona. En het IOC riep Pelé uit tot atleet van de eeuw. Modeontwerpster Vivienne Westwood is ook overleden. Westwood was een van de grootste Britse ontwerpers. Ze was een icoon voor het punk- en new wave tijdperk in de jaren 70 en 80. In 1971 maakte ze haar eerste modestatement door zogeheten spikes als haarstijl te dragen. Vivienne Westwood was 81 jaar. Het weer op de meeste plaatsen droog vannacht bij 4 tot 6 graden. Overdag eerst droog en soms zon. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het regenen.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 with a chime and let the whole world unite at Christmas time. Now look here, I can see the point of having a real swinging joint with a plenty of happy faces filling the air. Can we learn? to love so we don't have to worry. No hate, all good for all sisters and brothers. If a bell could ring and make the whole world sing, let's unite the whole world at Christmas time. see the point <laughs> of having a real swinging joint with plenty of happy faces filling the air. But look, can we learn to love so we don't have to worry? No hate, all good for all sisters and brothers. Let's unite the whole wide world at Christmas time. If a bell could ring, let the whole wide world sing.